Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse NAVO-generaal Mark van Um wijst de kritiek op het optreden van de NAVO in Libië af. Frankrijk en Groot-Brittannië vinden dat de NAVO meer moet doen om de zware wapens van kolonel Gaddafi uit te schakelen en dat de bevolking beter moet worden beschermd. Van Um zegt dat de NAVO het uitstekend doet. Het vliegverbod wordt goed gehandhaafd en de burgers worden adequaat beschermd, zei hij. Koningin Beatrix heeft in Berlijn gesproken met bondskanselier Merkel. Ze is vandaag samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima begonnen aan een vierdaag staatsbezoek aan Duitsland. Ze werden vanmorgen ontvangen door bondspresident Wolf. Beatrix inspecteerde in de stromende regen de erewacht. Daarna was er een lunch met Merkel. Ook legde de koningin een krans bij het oorlogsmonument de Nooie Wagen. Vanavond is er een staatsbanket. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de manier waarop het wapenbezit in Nederland is geregeld. Dat gebeurt op verzoek van minister Opstelten naar aanleiding van de schietpartij in Alphen aan de Rijn. De man die daar zaterdag zes mensen doodschoot had verschillende wapenvergunningen en volgens het OM was hij suïcidaal. De Tweede Kamer heeft de slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn herdacht. Volgens Kamervoorzitter Verbeet heeft de gebeurtenis in heel Nederland een grote schok gebracht. Ze sprak haar waardering uit voor de hulpverleners. Premier Rutte zei dat hij geraakt is door de saamhorigheid na de schietpartij in heel Nederland. Deze dagen wonen we allemaal in Alphen aan de Rijn, zei hij. De gemeente Haarlemmermeer wil een eind maken aan illegale parkeerterreinen rond Schiphol. Daarvoor wordt vaak grond gebruikt die volgens het bestemmingsplan voor de landbouw bedoeld is. Volgens de gemeente is deze ontwikkeling slecht voor de leefbaarheid rond Schiphol. Ook is het oneerlijke concurrentie voor de legale parkeerterreinen.